Jeroen van Kam met het NRS Journaal. De ministers Brekelmans van Defensie en Veldkamp van Buitenlandse Zaken... hebben in Oekraïne ontmoeting gehad met president Zelensky en hun ambtsgenoten. Ze hebben Zelensky verzekerd dat de nieuwe Nederlandse regering Oekraïne blijft steunen. De levering van F-16's gaat dan ook onverminderd door. Ook is Zelensky gezegd dat Nederland de voortrekkersrol wil blijven spelen... als het gaat om internationale steun voor Oekraïne. Dat wil het kabinet komende week ook laten zien op de NAVO-top in Washington. Brekelmans en Veldkamp spraken Zelensky vandaag in de havenstad Odessa. De opkomst bij de Franse parlementsverkiezingen is sinds 1981 niet zo hoog geweest. Rond 5 uur vanmiddag had bijna 60% van de kiesgerechtigden een stem uitgebracht. De meeste stembureaus sluiten om 6 uur, maar in de grote steden kan vaak tot 8 uur worden gestemd. Direct daarna worden de resultaten van de exit poll bekendgemaakt. Naar verwachting wordt de radicaal-rechtse partij Rassemblement National van Marine Le Pen de grootste, maar blijft een absolute meerderheid in het parlement buiten bereik. In Rusland zijn in één dag tijd 49 mensen verdronken, onder wie zeven kinderen. Door extreme hitte in grote delen van het land zoeken veel Russen verkoeling in rivieren, als de Wolga en de Aiba. Volgens de Russische autoriteiten ligt het aantal verdrinkingen tien keer hoger dan een jaar eerder. Na verwachting wordt het dit weekend nog warmer in Rusland, met temperaturen boven de 40 graden. Lewis Hamilton heeft de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. Max Verstappen werd tweede en Lando Norris derde. George Russell, die op pole position begon in zijn Mercedes, viel uit door motorproblemen. Verstappen kwam aan het eind van de race nog dichtbij, maar kon de Brit niet meer achterhalen. Wel houdt Verstappen de leiding in het klassement. Het weer. Aan de kust is het een graad of 18, in het binnenland 20. Vanavond en vannacht valt nog een enkele bui, maar daarna klaart het op. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog en schijnt ook de zon geregeld.